Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. PostNL legt een reorganisatie tijdelijk stil vanwege problemen met de bezorging. Het postbedrijf wil 163 bestelkantoren vervangen door 9 centrale locaties. In de regio's Noord-Brabant en Utrecht die als eerst aan de beurt waren, leidde dat tot vertraging bij de bezorging. Onder meer omdat de nieuwe spraakgestuurde sorteermachines niet goed werken. PostNL wil nu in overleg met het personeel de reorganisatieplannen aanpassen. Veel Vodafone-klanten worden verkeerd verbonden als ze iemand willen bellen. Ook krijgen ze telefoontjes van mensen die ze niet kennen. Vodafone kent het probleem. Het is ontstaan door reparaties aan de noodvoorziening die het telefoonbedrijf moest aanleggen door de brand van bijna twee weken geleden. Vodafone weet niet hoeveel klanten door de storing worden getroffen en ook niet wanneer het probleem is opgelost. In een deel van het centrum van Utrecht mag de politie vanaf 1 mei preventief fouilleren. Burgemeester Wolfsen heeft het gebied rond de Breedstraat aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Wolfsen wil met de maatregel de drugsoverlast in de buurt verminderen en de veiligheid vergroten. Politie en toezichthouders gaan 24 uur per dag, 7 dagen in de week, toezicht houden voor een periode van 6 maanden. De republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney is officieel begonnen met het zoeken naar zijn running mate. Hij heeft een naaste adviseur gevraagd uit te zoeken wie geschikt zijn als vicepresident. In Amerikaanse media doen al volop namen de ronde van mogelijke kandidaten, maar volgens Romney is het nog veel te vroeg om het over favorieten te hebben. De zoektocht naar een running mate kon beginnen nadat Romney's belangrijkste rivaal, Santorum, vorige week een punt achter zijn campagne had gezet. Sindsdien is Romney's nominatie als republikeinse kandidaat nog maar een kwestie van tijd. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht op veel plaatsen lichte vorst. Morgen begint droog met in het oosten nog wat zon. Later op de dag vanuit het westen regen door 10 tot 12 graden. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat nog een lange file op de A27 vanuit Utrecht richting Breda. Daar staat tussen Noordloos en de brug Gorkum 7 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstoken weer open.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 Nou ja, formatie, trio, twee heren en één dame. Contains previously released material. Oftewel, er is nog geen track van released van dit singeltje. Nou, dat is meestal als er nieuwe singeltjes uitkomen. Hè? Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Susanna Vega en John Gale. Hector Zazu, The Long Voyage. Ocean. gaan Dus eh, Voyage, A Long Voyage, Hector Zazu, Susanna Vega en John Gale. Heal Me, deze man heeft een beetje een, spraakgebrek lijkt het wel op. Alpha Blondie. Blondie, een, eh, een neger met eh, blonde haren. Dat is eigenlijk toch heel opmerkelijk, hè? in de Muur, dat zegt Patrick Bruel op een cd-singeltje uit 2005. Ja, het lijkt wel of eh, Patrick Bruel van zijn fiets gegleden is en met zijn op de stang gekomen is. Want dit was dus echt geen Patrick eh, Bruel. Ik denk dat dit singeltje gewoon even verkeerd in een hoesje gestopt was. Want normaal gesproken kijk, kijk ik alleen maar naar het hoesje. Ik pak de cd uit het hoesje, ik leg het in de, in de speler en start het dan gewoon. En nee, dit was Lisa Loop en Stay I Missed You. Dit gaat zeker wel goed, daar ben ik van overtuigd. Ja, nou dat eh, ene singeltje weer terugvinden. Het hoesje van Lisa Loep en de cd van Patrick Bruel. Zal ik wel even werk meer hebben, maar goed, dat is, eh, dat is mijn probleem. Hè? Dit is zeker goed. Dit is Karen Bloemen en Geen Kind Meer. Je leeft je eigen leven, wat zij er ook van vindt. Je bent al lang geen kind meer, al blijf je ook haar kind. Je wilt erover praten, maar niet op haar manier. Je zult haar best verdriet doen, maar niet voor je plezier. Wat moet je nog met haar en met haar ouderlijk gezag? En dan opeens De dag waarop je moeder sterft, dat jij wordt losgelaten En al haar eigenschappen erft, die jij zo in haar haatte De scherpe tong, de bokkenpruik, de zure vrouw, Die zullen ze dan binnenkort herkennen gaan in jou En hopelijk ook de andere kant, de aardige, de zachte je die hebt meegeërfd valt nog maar af te wachten. De dag waarna de rest een kwestie wordt van tijd en pijn. de jaren fout ging, komt dan niet meer terecht. En wat je nog wou zeggen, blijft eeuwig ongezegd. De machteloze frazen van je genegenheid. En dat het niet haar schuld was, en ook dat het je spijt. De dingen die je lang niet zeggen kon. dag die al je dagen dag What a fool am I Started out as just a joke Then I knew the words that I had spoken man hier uit eh, Nederland met een, eh, een stem als eh, John Belucci, beter bekend als de man die toen verongelukt is in, het, in, een, in zijn vliegtuigje wat eigenlijk neergestort is boven zee. Er werd nog even gedacht dat het een zelfmoord zou zijn, maar nee hoor, die John Belucci hij pleegde echt geen zelfmoord. Hij is gewoon omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Britney Spears is al heel wat over gesproken. De laatste tijd zeker weer. I'm not a girl, not yet a woman, no. Een vrouw is het wel, en wat voor een. I used to dame geworden hoor. Deze, deze, deze Britney Spears heeft al heel wat, eh, nou heel wat roddels ook op haar naam staan. Gato Twins Evangelina. Begint heel zacht, maar... and from all of it. dame uit het hoge noorden van eh, Europa, Stina Nordenstam. Zij komt uit Zweden, zingt wel in het Engels. Soms zit er een heel klein beetje Zweeds tussendoor. Ik weet niet of je dat gehoord heeft. Maar het nummer heet in ieder geval eh, Little Star. Deze twee komen uit Amerika. Dan heb ik het over Chip Taylor en Carrie Rodriguez. Sweet your Blues. I keep looking for it. I hope I never find it. If I get close to Just put me on a train And get me back to Austin Oh damn, I miss that town I got them sweet tequila blues coming down I knew a man with money in his hand Could look that jack of diamonds in the eye Place it on the floor And let the seven close the door Take all them chips and lay right down looking for it I hope I never find it If I get close to it Just put me on a train And get me back to Austin No damn, I miss that town Goddamn sweet tequila blues coming down Take it, John Here comes Carrie slightly racing Spanish lullaby. When a dream came into town, she threw the whole damn thing around. Some Texas girl just love to say goodbye. And I keep looking for it. I hope I never find it. If I get close to it, just put me on train and get me back Austin. Oh damn, I miss that town. I got them sweet tequila blues coming down. We'll break it down. And here's one for the ladies. Baby, where is my Mercedes? Girl, I'm waiting for the ribbons and the bows. Just keep me guessing, no baby, I'm confessing. I know you want two of them and three of those. And I keep looking for. I hope I if I get close to Just put me on a train And get me back to Austin Oh damn, I miss that town I got them sweet tequila blues Coming down Texasville damn I got them sweet tequila blues coming down. Got them sweet tequila blues coming down. En als u liefhebber bent van dit soort muziek, dan raad ik u aan om af en toe ook eens een keer te luisteren naar het programma Country Track, wat ook uitgezonden wordt bij uw eigen favoriete omroep. Deze uitzending allemaal een beetje vreemdsoortige muziek, hè? Believe in Me van Lenny Kravitz. soms vind ik het wel eens leuk om wat uh, andersoortige muziek te draaien als dat we eigenlijk altijd gewend zijn in het programma Muziek hier. Card in the Middle, A1. kunnen eh, op formaties hele vreemde namen dragen, zoals Slow Horses. formatie uit eh, Duitsland. I can't look at that. I came home and turned the TV on tonight. Saw them jump for joy and shiver with delight. Savage grins and noble spirits give me fright. Checked some channels, no result I know that I could try weinig woorden en daarom maar steeds herhalen I can't look at that, I can't look at that. Soms dan hoor je ook wel eens singeltjes voorbij komen, muziek voorbij komen wat eigenlijk allemaal uit een kastje komt. Behalve dan de stem, nou ja, die is dan ook weer door een kastje gehaald. Luister maar eens naar Greg Jones, When the Road is Dark. Wonder saying your precious heart is my guiding star. When the road is dark. zelfs op het fluiten zit nog een hele hoop eh, galm of een hele hoop echo, net zoals je het noemen wilt. Roche Fozijn is een eh, man eh, uit, uit, uit, Canada. Hij zingt zowel in het Frans als in het Engels. ik dacht in eerste instantie, want zijn eerste cd kocht ik in Frankrijk en ik dacht dat is een ras echte Fransman. Hij zong natuurlijk perfect Frans. Later ontdekte ik een cd en daar zong, daarop zong hij in het Engels. En toen dacht ik bij mezelf van, een Fransman die zo perfect Engels zingt. Ben ik eens naar gaan kijken en toen bleek hij dus uit Canada te komen. En ja, daar zijn ze nou eenmaal tweetalig. Vandaar beide talen zo perfect. Oshigeas. twelve years old, breathing life to young trees falling. Before the barbed wire on the plain, before the white man ever came, she must have saved ten thousand souls. She was the keeper of the youngs, the ones whose lives have just begun, the ones to die their song unsung.